Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bommen en gevechten in Uruzgan in Afghanistan. Jihadisten van de Taliban zijn de provinciehoofdstad binnengedrongen... en staan op het punt hem in te nemen. Correspondent Alette André probeert erachter te komen hoe het ervoor staat. Ik heb contact met een man die nu nog in de stad zit. Die, eh, ja, die deelde ook een, video van, van rookwolken die toen al in de verte te zien waren. En eh, nu zijn eh, veel mensen op de vlucht geslagen. Oeruzgan ken je misschien nog wel van Kamp Holland. Tot 2010 zaten daar Nederlandse militairen voor hun opbouwmissie. De nadruk lag op ontwikkeling, het bouwen van scholen, et cetera. Er is dus heel veel ontwikkeld de afgelopen 20 jaar. en in die zin, nou ja, enorm enorm eh, teleurstellend dat het nu weer in handen van de Taliban dreigt te vallen. Dit jaar eindigde de Nederlandse missie in Afghanistan en ook de Amerikanen trokken hun militairen terug. Sindsdien zijn de Taliban weer aan een opmars bezig. Er wordt een hoop geklaagd over overlast door jongeren. Bij de politie kwamen dit jaar al meer dan 70.000 meldingen binnen... over troep op een hangplek of geluidsoverlast. dat is een stuk minder dan voor corona. In 2019 kreeg de politie in dezelfde periode 40.000 klachten over hangjongeren. Woon je in de buurt van Schiphol, dan heb je in de toekomst als het goed is minder last van vliegtuigen. Het heeft te maken met een nieuwe manier van navigeren. Daardoor kan de luchtverkeersleiding vliegtuigen makkelijker om woonwijken heen sturen. En ook kunnen vliegtuigen straks rustiger dalen, wat weer minder geluid maakt. In Amsterdam lopen meer daklozen rond dan voorgaande jaren... zeggen bewoners en hulporganisatie De Straatalliantie. Ook slapen er weer veel daklozen op straat... waarschijnlijk doordat de coronanoodopvang eind juni dichtging... ging. Bonnie laat elke dag haar hond uit in een park en ziet dat die plek is veranderd in een wc en slaapplek voor daklozen en verslaafden. De wc is daar eh, tussen die eh, roodgroene planten in en daar eh, in het midden wordt geslapen. Soms wordt er wel geschreeuwd als ik ochtends hier ehm, met de hond loop en een beetje gesist naar me, dan loop ik gauw door. De gemeente moet iets doen voor deze mensen, zeggen hulporganisaties, zoals meer opvangplekken. Het weer, we krijgen een zonnige en droge zomerdag. In het binnenland 27 graden, de rest van het land gaat op 25. Morgen alweer iets minder warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen is veel vertraging bij de werkzaamheden tussen Velzen en het Rotterpolderplein. Er staat in beide richtingen zo'n 7 kilometer file met een half uur op onthoud. R9 Alkmaar richting Den Helder, daar is de weg nog steeds dicht in beide richtingen tussen Bergen en Schorl. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. Verder is het behoorlijk druk richting de kust, onder meer op de N201 richting Zandvoort.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 I like it flow. Uh, uh. Your body's banging. Sexy lady. Out of control. Sweet and nice. You know you got that figure hourglass shape, girl. Wow. you me crazy, you Hey, sexy lady, you drive me crazy, you extra sexy like and you make me wanna say hi.